zeggen wij meneer, uw bus is geen heer. Met alle klaar op het zijn, zingen daar, je pijlen en open arm. Kaasjager het tot diende zo verzet, verkeer van de heren. In de Jordaan moet de meester voortaan onze is er soms een heer, een heer in het verkeer. Dan zeggen wij meneer, u bus is geen heer. Met alle vaar op het schuiven, je naast je op weer overgaan. De vrouw of man die niet goed lopen kan, komt door ons weer op het stoepje. In de Jordaan doen wij zoiets voor een snoepie. Wij zijn de pareltjes uit Benita. op open, klaar open. Met ons kan je op de weg opgaan. Klaar open, klaar open. En is er soms een heer, een heer in het verkeer, dan zeggen wij meneer, uw is geen heer. 谢谢，哥们。